voeding gevonden. De trof bacteriën aan in Nederland op een partij rode bietenkiemen die worden gebruikt als garnering. Ook op een partij in Duitsland zijn de bacteriën ontdekt. Ze zijn niet van het gevaarlijke EHEC-type O104 dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt. Welk bedrijf de bietenkiemen heeft geleverd is niet bekendgemaakt. De Libische leider Gaddafi gebruikt verkrachting als wapen tegen opstandelingen. Het internationaal strafhof in Den Haag zegt dat het daar aanwijzingen voor heeft. Er zijn berichten dat Gaddafi Viagra laat uitdelen aan zijn manschappen om de verkrachtingen te stimuleren. Het strafhof bereidt een aanklacht voor tegen Gaddafi, een van zijn zoons en het hoofd van de inlichtingendienst. Mogelijk wordt verkrachting daaraan toegevoegd. In Rotterdam staakt het openbaar vervoer de hele dag. Net als de afgelopen dagen in Amsterdam en Den Haag is de staking een protest tegen de bezuinigingen en aanbestedingsplannen van het kabinet. De plannen leiden tot kaalslag in het stadsvervoer en een verlies aan arbeidsplaatsen, zeggen de vakbonden. Vanmiddag is er een protestbijeenkomst in het centrum van Rotterdam. Zo'n 4000 Nederlanders beklimmen vandaag de Alp d'Huez voor het goede doel. Met de actie Alp du 6 willen ze 20 miljoen euro ophalen voor het onderzoek naar kanker. Het is de bedoeling dat de deelnemers de berg zes keer op fietsen. Radio 2 staat de hele dag in het teken van Albus West en CRV en NOS besteden er aandacht aan op Nederland 1. Aanhangers van de jemenitische president Saleh zijn gisteravond massaal de straat opgegaan in de hoofdstad Sanaa. Ze staken vuurwerk af en schoten hun wapens leeg in de lucht. Aanleiding was een oproep om steun te betuigen aan Saleh, die sinds zaterdag in een ziekenhuis in saudi arabië ligt. Daar wordt hij behandeld aan verwondingen die hij opliep bij een aanslag op zijn paleis. Dan het weer nog vandaag vrij zonnig en ongeveer 18 graden. Morgen kans op regen en onweersbuien en een graad of 19. Dit was het NOS. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Langs de A17, daar staan ze tussen Moerdijk en Roosendaal. En de A73, daar wordt gecontroleerd tussen Venlo en Roermond. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Op zover de verkeersinformatie.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 Adiós te pido, los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós te pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós te pido, mi alma no descanse cuando un diamante se trate mi cielo.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 Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone As you end up penetrating these you diamonds Shaky, mad and reckless Talk to my mother. Dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees.